Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Servische oud Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De eerste verhoor afgelopen dag werd voortijdig beëindigd... omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat was hij daartoe niet in staat omdat hij ziek is. Het is niet duidelijk of de rechter de aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal al heeft kunnen voorlezen. In Belgrado wordt verwacht dat de uitleveringsprocedure ongeveer een week zal duren. Het tribunaal in Den Haag wil Mladic berechten voor oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en volkenmoord. Ook de moord op bijna 8000 inwoners van Srebrenica in 1995 staat in de aanklacht. De brandweer verwacht nog tot zeker komende ochtend bezig te zijn met het nablussen van de heidebrand bij de Belgische plaats Kanthout. Door de brand op de Kanthoutse heide, vlakbij de grens met Nederland, is zeker 500 hectare natuurgebied verwoest. Het nablussen wordt bemoeilijkt door de wind die het vuur op sommige plaatsen weer aanwakkert. Bewoners van Kanthout die hun huis uit moesten, mogen vanwege de rook nog niet terug. De brand is in grote delen van Noord-Brabant te ruiken. In Wit-Rusland zijn twee voormalige presidentskandidaten veroordeeld omdat ze hadden meegedaan aan demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Die verbood demonstraties tegen de uitslag. De presidentskandidaten kregen gevangenisstraffen van 6 en 5,5 jaar. Volgens waarnemers zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. ADO Den Haag heeft een grote stap gezet richting Europees voetbal. In de eerste wedstrijd van de beslissende play-off tegen FC Groningen werd het in Den Haag 5-1 voor ADO. De return is zondag. Dan valt ook de beslissing over promotie en degradatie. VVV won vandaag de eerste wedstrijd uit bij FC Zwolle met 2-1. En in Helmond was Excelsior met 5-1 te sterk voor Helmond Sport. Het weer in het westen en noorden geregeld buien met kans op onweer. Komende dag opnieuw bewolkt met vooral in de ochtendbuien.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 She said You don't know what you mean to Come me on. sudden you looking. I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. No way, hey, mm-hmm. no lick on fire, no day, no day.